Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Waarschijnlijk gaat in Soudaan over een uur de wapenstilstand in. In dat Afrikaanse land is sinds dit weekend geweld losgebarsten... tussen het leger en een paramilitaire groep... Nu wordt die strijd voor een dag stilgelegd. En dat doen ze om mensen de mogelijkheid te geven om te vluchten. Al is het nog niet helemaal zeker of dat staakt het vuren ook echt doorgaat, vertelt correspondent Ellis van Gelder. De afgelopen twee dagen hebben ze geprobeerd in de avond een paar uur niet te vechten. Ze zeiden ook, dan gaan we een humanitaire eh, wapenstilstand inlassen. Ja, en toen is het ook gewoon doorgegaan. Dus ze moeten echt even zien hoe dat uit gaat pakken. Bij het geweld in Soudaan zijn de afgelopen dagen al minstens 185 doden gevallen. En mogelijk nog veel meer. Opnieuw is een examenstunt uit de hand gelopen. Op een middelbare school in Amsterdam renden leerlingen schreeuwend door het gebouw. Ook spoten ze met water en gooiden ze met meel. Ook staken ze vuurwerk af op het schoolplein. Genoeg reden voor de school dus om de politie erbij te halen. De leerlingen zijn nu allemaal naar huis gestuurd. Vorige week moest de politie ook al ingrijpen bij een examenstunt in Tilburg in Brabant. En medewerkers van Safari Park Beekse Bergen zijn door het dolle. De dierentuin in Hilvarenbeek krijgt er binnenkort een paar baby-olifantjes bij. Drie Afrikaanse olifanten zijn daar drachtig. En dat is best bijzonder, want de olifantensoort wordt in het wild bedreigd met uitsterven. En in Europese dierentuinen worden ze niet zoveel geboren. Hoe dat nu wel kan, vertelt deze olifantenverzorgster. Omdat wij een uh, bul uit, eh, of een stier kan ik zeggen, uit eh, Spanje hebben gehaald. En nou, het was liefde op het eerste gezicht. Die die had er wel zin in hier? Die had er sowieso zin in. De chemie was goed. Ehm, en ja, hij had alle onze olifanten die cycleren gedekt. En eh, ja, ook allemaal raak. De olifantjes worden naar verwachting eind dit jaar en begin volgend jaar geboren krijg je nog het weer. Soms bewolkt, soms een zonnetje en nu nog een graad of 14. Vanavond de rest van de avond bewolkt. Morgen vooral droog en zonnig. Wel een iets harder windje dan. En dan weer tussen de 12 en 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat rond de 110 kilometer file. De meeste files leveren 10 minuten tot een kwartier extra reistijd op. Veel vertraging op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Dat kwam door een ongeluk op de A10 de ring west van Amsterdam. Tussen knopen de Raasdorp en de aansluiting met de A10 nog 6 kilometer... met 25 minuten oponthoud. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen en Blaakem een kwartier vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knopen de Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost... rond de 10 minuten vertraging. Er ligt rommel op de weg. De rechte reishok is dicht. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Tussen Bad Hoefdorp en de Afrit AMC bijna 20 minuten op onthoud. Ook bijna 20 minuten extra voor de N200 Amsterdam richting Haarlem.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 De VS spreekt van een politiek showproces. Een asielzoeker uit Harderwijk mag langer werken dan de toegestane 24 weken per jaar. Hij kreeg van het UWV geen nieuwe werkvergunning, maar de rechter vindt dat tegen Europese regels. Het Soedanese leger stemt toch in met een wapenstilstand, zegt een hoge generaal. De paramilitaire RSF, waarmee sinds zaterdag zwaar gevochten wordt... was al eerder akkoord met een staakt het vuren. Het gaat om zes uur vanavond in. Het weer, vanavond vanuit het noorden opklaringen. Minima tussen 3 en 8 graden. Morgen droog en zonnig en stapelwolken bij zo'n 15 graden.